En dat heb ik eigenlijk zelf ook gevonden. Ehm, en ja, het komt eigenlijk door het feit dat we het huiswerk helemaal behandelen. Dus alle opgaven van het huiswerk behandelen, terwijl het de bedoeling is dat het huiswerk door jullie al moet gemaakt zijn voordat jullie komen. En alleen maar daar vragen over worden gesteld als er vragen zijn. En dan zal het aanzienlijk korter worden. Maar aangezien dat niet het geval, dat niet iedereen het huiswerk eh, maakt, helemaal, geheel, dan eh, ja, ben ik genoodzaakt om... Eh, alle opgaven te maken met jullie. En dat neemt heel veel tijd in beslag. Ehm, dus goed, ja, als jullie het niet erg vinden dat we maar een paar opgaven selecteren van het huiswerk, dan vind ik het ook goed. Maar het moet wel eh, zo zijn dat jullie het begrijpen. Wa salam wa Eh, verder wil ik opmerken dat ehm, nu de tijd van Salat al-Isha, dat wordt steeds eh, later. Eh, volgende week bijvoorbeeld, dan valt het bijna samen met het begin van deze les. Dan stel ik voor om de les te beginnen om 8 uur in plaats van half 8. Als jullie dat goed vinden. Dan laten we het zo afspreken, bi'idnillah ta'ala. Um, vorige week, tijdens les nummer 37, hadden we het gehad over hoofdstuk 28, Jawazin al-Fi'al المضارع هذا أورزاك هي فوزور خدت الفعل المضارع مجزوم ظورت هذا تفي صور تخزين الأدوات التي تجزم فعلا واحدا والأدوات التي تجزم فعلين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم er waren uh, gereedschappen die die fi'al al-mudari' majzoom worden vanwege deze uh, gereedschappen. Dat waren lemma en lam al-amr. En voor wat betreft al-adawat التي تجزم فعلين we hebben een aantal gezien die duiden op voorwaarde, oorzaak en gevolg. We hebben men, ma gezien, maar ook izma, mahma, meta, ayana, ayna, anna, haythuma, kayfama, wa ayu. Dat zijn allemaal eh, woorden die ervoor zorgen dat twee afhaal Modaria worden majzoom gemaakt. Vandaag gaan we het huiswerk behandelen. Ik begin met opgave 1. يقول السؤال ضع الأفعال المضارعة الآتية في جمل مفيدة وأدخل عليها لما واضبط أواخرها En het gaat over bladzijde 44. Maar voordat ik daarmee begin, eh, er is een vraag binnengekomen. En eh, die vraag ging over fa as Als ik de vraag lees, daar staat dat uh, het werkwoord gave. Er wordt gezegd, is dat correct? Fayaghafa. Of moet het gave? Want ik heb gemerkt dat als er sprake is van een fa sabia en er volgt een ja, dus ja al-mubara, dat die ja een damma krijgt. Of hoeft dat niet per se? Ehm, nee, al-fi'l al-mubara blijft hetzelfde qua ahruf al-mudara. Wat verandert is alleen de Arab daarvan, namelijk de laatste letter. Die wordt dan mansoob als fa'sbabiyya ervoor komt. Yaghafa en yughafa, dat zijn twee verschillende woorden. Yaghafa betekent hij vreest. En yughafa betekent hij wordt gevreesd. Ja, gevreesd, niet gevrezen. Gevreesd, toch? Eh, dus de ene is in de actieve vorm en in de tweede is het in de passieve vorm. Dus ze betekenen, ze hebben verschillende betekenissen. Dus el fa die verandert dus niks aan de lia. Als je bedoelt yagafa, dan wordt het, of je bedoelt yagafu, el fil mubara yagafu, dan wordt het werkwoord na het binnenkomen van fa sababia fa En als het werkwoord was yugafa of yugafu, dan wordt het werkwoord na het binnenkomen van fa'sadadiyya fa'yughafa. Nou. Dus het is niet vanwege de fa dat de van teken verandert. Ik hoop dat het duidelijk is <clears throat> voor de vraagsteller. Dan ga ik verder met opgave 1. Eh, de vraag was dat je الفعل of een af'al mudari'a, de volgende af'al mudari'a in uh, goede, in uh, jumal mufida moet zetten. En dat je lemma, het woord lemma ervoor zet. يسافر لنبدأ بكلمة يسافر فعل مضارع يسافر من طيب جست أمس عشان تفضل جلس التاجر ولما يسافر إلى المدينة أحسنت يا أخت جلس التاجر ولما يسافر إلى المدينة متشكل أم أو دوش يزيد دات يسافر السكون هيفت هايس مجزوم فنضيخ لما En eh, kun je vertellen, zuster te zijn, eh, wat de betekenis van lemma is? Wat is de betekenis van lemma? De betekenis daarvan is dat de handelaar nog steeds niet is gaan reizen tot op het moment van het praten. Ah, dus lemma duidt op ontkenning en die ontkenning loopt door tot het moment van het praten. Helemaal goed. Dan ga ik gelijk naar yaqra. Yaqra. Men ya'ti bi jumla mufida. فيها فعل مضارع يقرأ مسبوقة بلما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقرأ جسم مسلسل تفضلي كتب الولد الجملة ولما يقرأه ولما يقرأه كيك الجملة الجملة is فراولك أحسنت يقرأها يقرأها بورت الضم كتب الولد الجملة ولما يقرأها أه، نعم dat kan. De jongen heeft die zin geschreven en hij heeft het niet gelezen. Nog steeds niet gelezen. Dus op het moment dat je deze woorden vertelt, de jongen heeft die zin nog niet gelezen. Hij heeft alleen maar geschreven. Opgeschreven. Accent. يوقد يوقد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوقد إيتي بجملة مفيدة فيها كلمة يوقد مسبوقة بلما Kijk, als we zulke stiltes krijgen, dan wordt het inderdaad lang. تخافي طلعت طلعت ستوبة آه، آه، طيب جيت أم سوسن تفضلي هي بتتهاش معك حماك ما شاء الله آه، أي في الليلة شل الشجارة ولما يوقد ik kan het helaas niet lezen. Als u even de betekenis ervan in het Nederlands neerzet, misschien dat ik dan uh, ja, anders uitspreek. إننا في درس أخي الحنون de boom is droog. Uh, ah, Ashajara. Ashajara dus. Maar is nog steeds niet vlam gevat of zoiets. Nou. Shalla Ashajara. We komen in de buurt. Shallat Ashajara toe. Walam yukend. Shalla. Eh, blijkbaar eh, neemt u gewoon de werkwoorden van een eh, woordenboek dus u, vertaalt ze en de vertaling is meestal niet... Eh, het kan zijn dat de vertaling of dat, eh, ja, van Nederlands of naar Arabisch of naar Engels naar Arabisch, dat die dan wel klopt, maar dat woord wordt dan niet eh, gebruikt voor dat geval wat je, wat je bedoelt. Shella mina shellel. shella mina shellel. Dat betekent dat je... Eh, als, eh, we zeggen shellel als iemand uh, eh, verlamd raakt. Een verlamming. Hij kan niet meer bewegen. Dat is shellel. Mossad bi maar als we, zeggen, als we willen zeggen dat de boom droog is, dan moeten we zeggen ashajaratu. shajaratu yabisah. يابسة دروخ إس يابس يابس يابستي الشجرة <clears throat> طيب يابست الشجرة ولما توقد كنف تنزيخة توقد فانت أصف زيخة يوقد تبتكنت دات إيمانت إر إيمانت موت دي Eh, de vlam gaat aansteken. Die het vuur gaat aansteken. Maar als we zeggen dat de boom niet wordt verbrand, dan moeten we zeggen walamma tuqad. Dat is dus in de ehm, passieve vorm moeten we dan gebruiken hier. ولما توقد. Dat zou dan kunnen. Maar voor wat betreft de Arab, het is goed. Yuqad is dus de dal heeft sukoon en dat komt omdat hij majzoom is vanwege lemma die النفي الذي يفيد النفي نعم Ik hoop dat het duidelijk is voor wat betreft de betekenis en de verandering van de zin. Nou, طيب. Dan ga ik hier uh, een laatste, laatste woord nemen. En dan gaan we naar de volgende, zodat we het niet te lang houden. Laten we yensa gebruiken. Yensa. Wie maakt zin? Men yada yensa fi jumla mufida. مسبوقة بلما ينسى Dus ik ga alleen maar een aantal werkwoorden van elke opgave pakken. En dan gaan we naar de volgende opgave. En als er vragen zijn, iets wat niet duidelijk is, dan kunnen jullie dat altijd nog stellen. Nou, Jensa. Om zo snel te نسي القلم ولما يأتي يأتي طيب خلينا probleem. يأتي نسي القلم ولما يأتي نسي آه، القلم ولما يأتي إكسيدار نسي القلم ولما يأتي waarom آه، مثل القلم مرفوع ضارم هي الميم فن القلم ضمه want ik begrijp het zo, hij vergat. Nee, dat is een fout. Hij is een maf'ul die ahsend. Dus nasiya al-qalama walamma ya'ti. Hij vergat eh, de pen en hij kwam niet. Als ik het zo goed begrijp. Nou. Oh nee. Wat moet het dan zijn? En hij heeft hem nog niet gegeven. Ya'ti betekent hij kwam. Of hij komt. In de modara. Tegenwoordige tijd. Ata, hij kwam. En ya'ti, hij komt. Maar ook in deze betekenis van ya'ti, dus hij komt, is de zin goed, want hij is uh, eh, zijn pen vergeten en hij is dus niet gekomen. Dat kan. omdat van vanwege bijvoorbeeld dat hij zijn pen is vergeten, hij is niet gekomen. Dat zou kunnen. Walaikum salam wa mogelijkheid. Maar hier met is majzoom. vanwege lemma. Wie vertelt mij wat alamat al-jazm in, in dit geval is? Wat is alamat al-jazm? Het teken van al-jazm. Nou, tfaddali al-athariya. حذف حرف العلة أحسنت نعم هذا هو أو هذه هي علامة جزم يأتي Ehm, طيب. Dan gaan we nu, tenzij er vragen zijn, gaan we nu naar opgave 2. ضع الأفعال المضارعة الآتية في جمل مفيدة وأدخل عليها لام الأمر واضبط أواخرها إذن الأفعال المضارعة الآتية يدعو ويأمر ويغفر إلى آخره تضعها في جمل مفيدة وتدخل عليها لام الأمر في هذه الحالة لام الأمر بدل لما طيب من يجيب على الكلمة الأولى يدعو يدعو أم سلسل تفضلي ليدعو المسلم إلى الله أحسن Liyad'u المسلم إلى الله Allah. Ik hoop dat het duidelijk is voor iedereen. Dan ga ik nu naar Ya'muru. Ya'muru. En ik hoop ook dat iedereen Arabische tekens kan lezen. طيب ابن مسعود تفضل آه نكرخت الميكروفون تفضل ليأمر الناس ليأمر أم ليأمر الناس بالتوحيد Als ik het goed heb gehoord, zei ليأمر الناس بالتوحيد. Ja? ليأمر الناس بالتوحيد. لا طيب zeg nog ليأمر, ليأمر الناس بالتوحيد ليأمر الناس بالتوحيد شيخك تخوتني يأمر الناس بالتوحيد طيب hier لا hier uh, heb je dus een, een fa'il degene die al-amr doet hè, de handeling verricht zelf die heb je niet genoemd je hebt alleen mef'ul bi genoemd namelijk الناس ليأمر هو الناس بالتوحيد dus laat hem de mensen uh, nou, bevelen, hè, amor betekent bevelen, tot het tawhid. Of naar het tawhid. Uh, dat is jouw bedoeling met deze zin, neem ik aan. نعم طيب جيد جملة صحيحة uh, hier heb je ook liya'mur يأمر فعل مضارع مجزوم فنضيخ لام الأمر يعني هاي كرايخ الكسرة عندي تخفال فنضيخ التقاء الساكنين عمدة ترتبيس سكون سختر الكار كومة ليأمر الناس نعم دخل دخلنا يغفر كلمة يغفروا اجعلها في جملة مفيدة مسبوقة بلام الأمر طيب أثرية تفضلي ليغفر الله لك ليغفر الله لك ليغفر الله لك Nou, heel goed. Alleen die ra dus moet een kafra hebben in dit geval vanwege iltiqa al-sakinain. Liyaghfirillahu laka. Ja, duidelijk. Liyaghfiri. Um, hier is het eigenlijk hetzelfde als je zegt Allahumma as'alullaha an yaghfira lak. Waar al fetha al fetha op wat? Waarom moet je geen fetha hebben? Welke? Al-yaghfir of Allah yaghfira? waarom? Omdat لام الأمر يجزم الفعل المضارع ولا ينصبه لام الأمر من أدوات الجزم وليست من أدوات النصب من الجوازم وليست من النواصب يا Want hier bedoel الأمر بدو ينيت لام الجحود أفلام التعليل دي ذخزين هبا باي النواصب باي دي فورد دي ارفوزورغ دات الفعل المضارع منصوب فورد دات فارة لام التعليل ولام الجحود مار ديز اللام هي دات لام الأمر نعم آه، هي زي أخي أخي لك اللهم دوس أسأل الله أن يغفر لك Dus je vraagt Allah Ta'ala, je doet het dua, dat is talab. Talab, en talab is ook amr. Talab bij Allah Ta'ala, je vraagt Allah Ta'ala dat Hij jou vergeeft. Nou, daarom. ننتقل إلى الكلمة التي بعدها يسمع يسمع من يأتي بجملة فيها كلمة يسمع مسبوقة بلم بلام الأمر نعم تفضلي الأثرية ليسمع التلميذ إلى المعلم heel goed ليسمع التلميذ للمعلم للمعلم dus dan is hier ook een amr tot dus een, een bevel tot de leerling om te luisteren naar de leraar naar de onderwijzer ook hier moet je al-kasra hebben bij al-ain. Liyasma'i. vanwege iltiqa as-sakinain. Liyasma'i tilmiyu. Dus niet liyasma'a met sukoon, maar vanwege de uitspraak dat er twee sukoon achter elkaar komen, zeg je liyasma'i tilmiyu ila al-mu'allim. Ik hoop dat het duidelijk is. Dan gaan we naar het الثالث het thalif als er geen vragen zijn over het voorgaan. التمرين الثالث يقول السؤال اقرأ اقرأ الأمثلة الآتية وضع لما بدلا من لم في كل مثال يصلح فيه ذلك Dus hier moet je lem of lemma vervangen door lem. Daar waar het kan. يقول تقول الجملة الأولى لم نذهب إلى الحديقة أمس لم نذهب إلى الحديقة أمس طيب hier moet je lem vervangen door lemma. Wie? أم سوسن تفضل Dat kan niet. Ahsan. Dat kan niet in deze zin. Heel goed. Waarom kan het niet? Omdat er niet twee handelingen beschreven worden waarbij het ene nog niet is uitgevoerd tot het moment van het praten. Eh, ja, dus omdat hier ging het over het ontkennen van het gaan naar de tuin of naar, de, naar het park tot wanneer? Tot gisteren. Ems betekent gisteren. Maar niet tot het moment dat we nu praten. De ontkenning loopt hierdoor tot het moment van gisteren. En niet het moment van het praten nu. Je kan niet zeggen, lemma nadhab ila al-hadiqati ems. Nee. Je kan, als je die ems weglaat, dan gaat het wel. Als je zegt lemma nadhab ila al-hadiqa, dan betekent het dat je dat wij nog niet, dat we niet naar de, de, de, het park zijn gegaan. Tot nu nog steeds niet. Nou, de tweede. لم يحضر الوا أو لم يحضر والدي من السفر هنا كذلك استبدل كلمة لم بلما فرفان لم دور لما لم يحضر والدي من السفر My father is niet teruggekomen van de reis. Vervang lem door lem. lemma. الأثر يتفضل لما يحضر والدي من السفر خد أن كني أتلخ وطي مت ديز زين بدوت لما يحضر والدي من السفر De betekenis is dus dat mijn vader nog niet is gekomen van zijn reis. Heel goed, teruggekomen van zijn reis. Tot het moment dat ik nu praat, is hij nog niet teruggekomen. الجملة الثالثة نزل المطر ولم ينقطع نزل المطر ولم ينقطع أثر يتفضلي نزل المطر ولما ينقطع احسن هير او كتسلغدا tot nu toe is de regen nog niet الجملة الرابعة لم أزر البارحة أحدا لم أزر البارحة أحدا خسن هبك نيمان بزغط ابن مسعود تفضل Kan niet, zegt hij. Waarom kan het niet? Het gaat over gisteren. Precies. Dus de ontkenning eh, loopt niet door tot heden, tot het moment van praten. Daarom kun je het niet vervangen. آه، نوي في اللاست الجملة السادسة ضاعت عصاي ولم أجدها هنا أبدل كلمة لم بلم تفضلي أم سوسة ضاعت عصاي ولم أجدها من ستوك إس فلورن خخان يعني كدب نخني كدب نخفو ضاعت عصايا ولما أجدها أحسن ضاعت عصايا ولما أجدها كذا Dus wat merken jullie op? Wat kunnen jullie op, opmerken naar aanleiding van deze opgave? Opgave nummer 3. Welke opmerking kunnen jullie doen naar aanleiding van het tamrien al-thalith. over lem en lemma. أم شمس تفضل dat de zin hetzelfde blijven en alleen lem wordt vervangen door lemma. Accent. Heel goed. Wat nog meer? Wat kunnen jullie nog meer opmerken? Dus de zin blijft hetzelfde. Uh, eh, jazm enzovoort. Lem wordt slechts vervangen door lemma en het is goed. Walaikum salam. Ibn Mas'ud, daar. En dat is heel uh, met Nou, Dus in beide gevallen heb je een fi'al modaria dat majzoom wordt. Zowel achter lem en achter lemma. Nog een andere opmerking wil ik van jullie horen. Wat kun je nog meer opmerken? meer over de betekenis. Om wat dan? Dat je lem altijd kunt plaatsen in plaats van lemma, maar omgekeerd niet. Ahsend, juist. Dus lem, dat kan allebei de betekenissen hebben, maar lemma niet. Kijk, lem is een ontkenning. En het kan zijn dat die ontkenning doorloopt tot het moment van praten, maar het kan dat het niet doorloopt. Maar lemme loopt door tot het moment van praten alleen maar. Dus lemme is beperkter dan lem. Lem is meer algemeen dan lemme. Zoals we zien in Surat al-Ikhlas bijvoorbeeld. Allah subhanahu zegt, Lem yalid welem yulad. Hier lem kun je vervangen door lemma. lamma yalid walemma yulad. Dat betekent dat, eh, dat Allah subhanahu wa ta'ala niet eh, gebaard heeft, geen kind heeft en nog steeds niet. Dus het moment van praten niet. Nou, dus lem heeft beide betekenissen, terwijl lemma maar één betekenis heeft. Heel goed. Dan gaan we naar Tamrien Arabia. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ضع بدل كل جملة من الجمل الآتية جملة أخرى موافقة لها في المعنى بحيث يكون فعلها مضارعا Wat moet je hier doen? Je moet een, de volgende zinnen vervangen door andere zinnen met een fi'al mudari' erin. met, hetzelfde, met dezelfde betekenis. الجملة الأولى ما سافر أخي إلى الآن من ابن مسعود تفضل لما يسافر أخي أحسن لما يسافر أخي en dan heb je bedoeld ما سافر أخي إلى الآن dat heeft dezelfde betekenis الجملة الثانية نم مبكرا واستيقظ مبكرا Wie? نم مبكرا واستيقظ مبكرا Hier heb je الأمر. Je vraagt aan iemand of je beveelt iemand om vroeg te slapen. Men mubakkiran. واستيقظ مبكرا en wordt vroeg wakker. تفضلي أثري لتنم مبكرا ولتستيقظ مبكرا احسنت لفرفنت الامر دور لام الامر ان فعل مضارع مجزوم درختر دون بليفت لبتيكنيش تسوض الجملة الثالثة ارحم الضعيف ارحم الضعيف wees gemadig voor de zwakke. Om Samsam, تفضل. liyarham ad-da'if. Kijk, als je zegt liyarham ad-da'if, wat is de betekenis daarvan? Wat is de betekenis van liyarham ad-da'if? Hoe kun je het vertalen in het Nederlands? dan geven ze ook gelijk gehoor aan Elifient of zoiets. Ik weet niet. gaan het da'if betekent eh, laat, laat hem, laat hij, hè, laat hem eh, de zwakke, eh, laat hem genadig zijn voor de zwakke. Laat hem genadig zijn voor de zwakke. Terwijl hier, ahsant, litarham, litarham da'if. Heel goed, zo hoort dat, litarham da'if. Want dan heb je het tegen diezelfde persoon. Dan is de betekenis nog steeds hetzelfde. ik hoop dat het duidelijk is ook voor iedereen um, ما انتهى الشتاء إلى الآن الجملة الرابعة ما انتهى الشتاء إلى الآن in welk verband? Ja, we zijn aan het uh, grammatica aan het bestuderen in een Arabisch boek. Dus grammatica, Arabische grammatica zijn ze aan het bestuderen. Daar zijn we nu mee bezig. Faddal Achi Ibn Mas'ud. لما ينتهي الشتاء Ik hoor لما ينتهي الشتاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما ينتهي الشتاء حفظت متدن زين dan zijn? أحسن لما ينتهي الشتاء لما ينتهي الشتاء سوري يوسف زين يدرك بيزخ Misschien in een andere room kunnen ze jou helpen. Nou, lemma yantahi shita is goed. Ik denk dat nu, uh, alaikum salam uh, temrin, ik denk dat temrin 4 is ook nu uh, duidelijk geworden. Dan gaan we naar het temrin al-Ghamis, waar je zelf zinnen moet maken. يقول السؤال الأول كون جملتين في كل منها فعل مضارع صحيح الآخر مجزوم بلما ماكن زين ظارين أن فعل مضارع صحيح الآخر إن آه، فوركمت مجزوم بلما في أم سوسن تفضلي شرب الرجل ولما يأكل أحسنت شرب الرجل ولما يأكل يأكل فعل مضارع صحيح الآخر وهو متقدم بلما إن تطيثت في الزكن إن zoeken en hij نعم لما Naam. Iemand Dank u. لما تنظر الأثرية تفضل تعب الولد ولما ينم يستريح ولما ينم يستريح أي الكعك تعب الولد ولما ينم يستريح دو أه، الشكل فور all ذاك word تعب ازداد لك الولد ولما انضم ذلك الشكل فور ينام ينام ويستريح of is het zijn ze allebei مجزوم Yenem heeft sukun en yastarihu damma. Walemma Janem يستريح je bedoelt, denk ik, dus de, de, het kind of de jongen eh, is moe geworden en hij, heeft, hij is nog niet gaan slapen om uit te rusten. Zeg ik het goed? De jongen is moe geworden en hij is nog niet gaan slapen om uit te rusten, tot heden. Of bedoel je iets anders? Hij is nog niet gaan slapen en als hij heeft geslapen, dan rust hij uit. طيب الولد ولما ينم يستريح Ah nee, kijk hier maak, uh, heb je een verwarring tussen twee soorten lemma. De lemma die je wil gebruiken in dit geval, dat is lemma, die komt voor fi'al al-madi. Die zegt, lemma naam al-waladu is taraha. Dus toen hij, lemma, in, met deze betekenis die je geeft, dat is niet lemma die al-fi'al al-mudari' majzoom maakt. Maar het is lemma met de betekenis van toen. Ja, dus toen, toen hij ging slapen, eh, rustte hij uit. Of is hij uitgerust. Dat is een ander soort lemma. Dat is niet de lemma die we hier bedoelen. Lemma naam al-waladu istaraha. Of lemma jaa al-muallimu bada ad-darsu. Deze lemma in deze zin die ik net heb genoemd, heeft de betekenis van toen. Toen de leraar is gekomen, begon de les. Maar deze lemma die we hier gebruiken, dat is een lemma voor ontkenning. Voor ontkenning die lem betekent. Ik hoop dat je onderscheid maakt. Dus in dit geval zeg je alleen maar... al doe. walamma yanam. Dan is het voldoende. Walamma yanam. Zonder yastarih. Als je yastarih wil gebruiken, dan kun je zeggen تعب الولد ولما ينم ليستريح. En dan bedoel je, de jongen is moe geworden en hij is nog niet gaan slapen om uit te rusten. dan gebruik je lam at-ta'lil. Lam at-ta'lil. Die we vorige keer hebben gehad. Ik hoop dat het duidelijk is wat ik nu zeg. Maar in principe Deze zin die ik nu ga neerzetten is voldoende. تعب الولد ولما ينم is dan voldoende, genoeg. أحسنت وفيكم بارك الله تعالى الآن الجملة الثانية أو السؤال الثاني كون جملتين في كل منها فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بلما nu ده مردان آه، مجزوم بلما نكره krijgen لم آه، فعل مضارع معتل الآخر in plaats van صحيح الآخر طيب ليكم komt أم سوسن تفضل خرجت البنت ولما تبقى أحسنت ha, het meisje is naar buiten gegaan en is nog niet is niet uh, zeg maar uh, thuis gebleven is niet gebleven Ehm, wacht even. Ik moet deze zin nog een keer maken, eh, bekijken. Eh, wat zou je hier, wat wil je hiermee zeggen met deze zin? meisje is naar buiten gegaan. Walemma tebqa. Zij is niet gebleven. Is dat wat je wil zeggen? Het meisje is naar buiten gegaan en zij is niet gebleven. Dus zij is niet thuis gebleven. Het meisje is naar buiten gegaan en is toch tot op heden niet thuis gekomen. Aha. Dan moet je zeggen niet Tebka, want Tebka is gebleven. En als je zegt gebleven, dan suggereer je dat ze eigenlijk niet gebleven, ja. Dat is wat je bedoelt. En zij is nog niet gebleven thuis. Of ergens anders. ولما تبقى. Maar goed, als je zegt het bent, dus zij is naar buiten gegaan. ولما تبقى. Zij is naar buiten gegaan en zij is tot op heden niet thuis gebleven. Mm. Ze is veel buiten. En tot op heden is zij nog niet thuis gebleven. Zij is veel buiten. Nee. Volgens mij deze betekenis wat je weergeeft hier, ik begrijp wat je bedoelt, dat kun je niet met deze uitdrukking doen. Zoals broeder Ibn Mas'ud zegt, dan zou het wel kunnen. Walamma tarja. Dat betekent tot op heden is ze nog niet thuisgebleven. En dan heeft het, eh, is dus hetzelfde als de zin, de vertaling die je zelf hebt gegeven. Dan is het dus dit Is tot op heden niet thuis ge... Oh nee, gebleven zeg je daar. <laughs> Nee, dan is het gekomen. Thuis gekomen. Gekomen. Dan is het zo. Nou, alamma tarja. Maar gebleven, tot op heden niet thuis gebleven. Ja. Je zou het anders moeten formuleren, de zin. خرجت البنت ولما تبقى في البيت tot heden is zij nog niet thuis gebleven. Nou, zij is tot op heden niet thuis gebleven. ik, ik voel dat er iets niet helemaal klopt inderdaad. Zo, zo. ja, eigenlijk zou het wel kunnen, want zoals we gezien hebben, we kunnen lemma vervangen door lem. Dus we kunnen zeggen, gharajat il bintu walem tabqa. En in dit geval is het eigenlijk herhalen van twee dingen. Jij zegt gharajat il bint en eh, wil het nog benadrukken, walem tabqa, walem ma Dat is nog een, een het is een, eh, een, een eh, je benadrukt deze betekenis. Wat lemma tabqa betekent dat ze niet is thuisgebleven, betekent dat ze naar buiten is gegaan. Dus je maakt de eerste zin, kharajat il bint, nog duidelijker. Dus in dit geval zou het wel kunnen. Nou, zou wel kunnen. طيب maar hier gaat het om dat tabqa fi'al mudara mu'tal al-akhir. En hier is die majzoom بحذف حرف العلة الذي هو ألف المقصورة Dan gaan we nu naar onderdeel 3. Daar moet je fi'al mudari' jumla mufida maken met fi'al mudari' sahar al-akhir majzoom bilam al-amr. Bilam al-amr. Nou. فعل مضارع مجزوم بلام الأمر صحيح الآخر أم سوسن تفضلي لتكولي طعامك لتأكلي طعامك Wat je hier gebruikt, dat is een onderwerp. Ja, لتأكلي طعامك. Dat is het onderwerp van de les die we straks gaan hebben, eh, waar, we het straks over gaan hebben. Dat is niet eh, wat we nu gebruiken, maar het is wel goed. Alleen hier, wat is het teken van al-jazm? Want het gaat hier over akela. Fi'al akela. En het moet zijn تأكلي لي تأكلي زين لي تأكلي لتأكلي طعامك طعامك زين سخوت لتأكلي طعامك ما هديكن فان الجزم ان ديت خفاو دات مسخين يا ابن مسعود تفضل Hadf Noon. Heel goed, dat is hier het Noon. Normaal gesproken is het ta'akulina. Anti ta'akulina. En hier hebben we fi'al majzoom bihadf noon. En hoe dit dat zullen we inshallah ta'ala zo meteen tegenkomen in de les. Nou. Uh, maar als je het zegt bijvoorbeeld tegen uh, een... Uh, een, of een, een, een een, een mannelijk persoon, dan zeg je لتأكل طعامك لتأكل طعامك en dan ben je van het probleem af. Ik hoop dat het duidelijk is, zuster Umm Sousen. Uh, dan ga ik snel naar de jumla Rabia, onderdeel 4. فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بلام الأمر dus hetzelfde مجزوم المعتل الآخر أم سوسن فضل لأدعو إلى الله لأدعو إلى الله نعم أتكام كم تخيل يزاف زخا لاتك آه، دعوة دون تط الله سبحانه وتعالى لأدعو إلى الله هنا أدعو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة طيب ik hoop dat alles duidelijk is. Als het niet zo is, dan hoor ik het wel. Anders gaan we naar de opgave van het tweede onderdeel van Al-Adawat Latita Jizimu Fi'alain. De gereedschappen die ervoor zorgen dat twee fi'al mudari' majzoom worden. En die hebben we gezien. En nu gaan we naar de opgave nummer 1 van dat onderdeel. يقول السؤال عين في العبارات الآتية الأفعال المضارعة المجزومة وبين ما كان منها مجزوما بالسكون وما كان مجزوما بحذف حرف العلة وعين فعل الشرط وجوابه في الجمل الشرطية أدرك السؤال الأول أو الجملة الأولى لم أرى صديقي ولم أسمع أخباره منذ شهرين طيب wie خيف antwoord? لات hier زين ضبط الأفعال المضارعة المجزومة زين and for tell teken van al in elk geval. En ook vermeld of het جواب الشرط is of فعل الشرط is als het van toepassing is. Om het zo te tot dan. أرى dat is مجزوم بحذف حرف العلة أحسنت nog meer dat, het tweede gedeelte begreep ik niet zo. Het tweede gedeelte, daar wordt gezegd dus lam ara sadiqi wa lam asma akhbarahum mundu shahrayn. Dus de zin betekent, ik zag mijn vriend niet en ik heb niets van hem gehoord of van zijn eh, informatie, van hem vernomen, in twee maanden. Dus wat moet je doen? Eerst zeggen dat het majzoom is, dat heb je gezegd. In het geval van ara, majzoom hadfi harfi la hebben we nog meer een fi'al mubara majzoom in dezelfde zin. Nou. Ik bedoel het tweede deel van de vraag. Naam. Hebben... Uh, uh, hebben we hier een fiale shart en een jawab in deze zin? Is eigenlijk de vraag. Hebben we hier fiale shart en jawab Nou, van niet. Want Wanneer hebben we fi'l shart en jawab shart? Dat hebben we bij eh, harf inna, of in, sorry, in. Dat we in het eerste deel hebben we behandeld. Men, ma, izma, mahma, meta, ayyana, ayna, anna, haythuma, kayfama, ayu. Dat zijn de woorden die duiden op ashart. En die hebben we dus niet in deze zin. Dus we hebben hier geen fi'al ashart en ook geen jawab ashart. Wat hebben we wel? We hebben de woorden die ervoor zorgen dat maar één fi'al mudari' majzoom wordt. Namelijk lam. Die heb jij genoemd. Lam ara. Is er nog een andere? met met zoom in dezezelfde zin. Om zo zijn. Ahsend, asma. En die is met zoom bisokoon. En dan heb je antwoord gegeven op vraag 1. Want daar is geen fi'al shart, dus er is geen fi'al shart en geen jawab al لاحظنا الجملة الثانية حيثما تمشي على ضفاف النيل تنشق هواء نقيا أين فعل المضارع المجزوم إن deze حيثما تمشي على ضفاف النيل تنشق هواء نقيا ابن مسعود تفضل تمشي أن تنشق تمشي مجزوم بحذف حرف علة أن تنشق مجزوم بالسكون هاخد goed, إذا تمشي مجزوم لأنه آه، مجزوم مجزوم بالسكون أو بحذف حرف العلة normaal لو كيس تمشي بالياء أن تنشق اسم مجزوم بالسكون لأنه fi'al sahih al-akhir. Uh, is het van toepassing hier dat je het hebt over fi'al al-shart en jawad al-shart? Is het hier van toepassing? ابن مسعود تفضل نعم طيب het is niet van toepassing dat. In waar is fi'al al-shart, in waar is جواب الشرط جواب الشر حيث تمشي الجواب تنشق نعم الفعل هنا فعل الشرط هو تمشي ان جواب الشرط انتورت اوف ذا اوف ذا فورورد ذات از تنشق الزين بتكتب نعمل لك فاريا اوك لوبت op de oevers van de mijl, daar zul je eh, frisse lucht ademen. dus de voorwaarde voor dat je de frisse lucht gaat ademen, dat je gaat lopen langs de oevers van de Dus de ene is een voorwaarde en de tweede is jawab, antwoord op de chart? طيب ده لا تعادي الناس ولا تشغل نفسك بعيوب غيرك أين الأفعال المجزومة في هذه الجملة وبين علامات الجزم لا تعادي الناس نيم خين من ten vijand ولا تشغل نفسك بعيوب غيرك ان هاو je niet bezig met de tekortkomingen van anderen تفضل تفضل يا مسوسه تعادي مجزوم بحذف حرف العله احسنت سادر زين نخمير تشغل مجزوم بالسكون أحسنت en hebben we hier حرف فعل الشرط in جواب الشرط Er is geen sprake van fi'al shart in jawab shart. Ahsan, omdat we geen van die woorden hier hebben. Dat is het. الجملة الرابعة من يحذر عدوه ينجو من أذاه ابن مسعود تفضل يحذر مش آه، مجزوم بالسكون ينجو بحد خلف Nou, het is goed. Naam, yahdar. Majzoom bisukun, yanju, biharf hafla illa. Hebben we hier fi'al al-shart, jawab al-shart, enzovoort. Dat is wat ik bedoel met maak je antwoord af. Hebben we hier te maken met fi'al al-shart en ism al-shart? Ja. Waar is fi'al al-shart? Tfaddal. تفضل تفضل يحذر is فعل الشرط en uh, جواب الشرط is ينجو Heel goed, dat is het. Ik hoop dat het duidelijk is. En dan nu ga ik naar het tamrin thani. Tweede opgave. Tenzij er vragen zijn. يقول السؤال أكمل الجمل الشرطية الآتية بذكر جواب الشرط المحذوف واضبط آخر أواخر الأفعال المضارعة في كل جملة Dus wat يدون je doen? Je moet het دور جواب الشرط de دي afmaken الجملة الأولى إن تنم في مجرى الهواء ما het دي als je slaapt in de stroom van de lucht, de luchtstroom, ja, om oh, zo zijn, tfaddel. Tamrid. En het moet tamrad zijn, heel goed. Met ra, met de fatha op de ra. Marida yamradu. Heel goed. إن تنم في مجرى الهواء تمرض أحسنت إذا تنم إس فعل الشرط إن تمرض إس جواب الشرط ديزاين zijn مجزوم الجملة الثانية من يسهر كثيرا ما كطف ja, <laughs> Dan maar zonder hand omhoog. Tayyip. Tashar. Naam, tashar betekent... Oh, ik dacht dat je antwoord hebt gegeven. Tashar wil zeggen... Eh, als je opblijft. Als je vaak op blijft. het, staat hier eh, trouwens men yashar, hè? men yashar Wie te lang op blijft, dus niet slaapt. En de zinnen hoeven niet ingewikkeld te zijn, gewoon heel makkelijke zinnen. Herhalingen zijn geen probleem. Sahira Yesharo betekent hij is opgebleven. Yalla, wie geeft antwoord? من يسهر كثيرا أتمم الجملة بإضافة جواب الشرط zie nog geen handen. ابن مسعود تفضل من يسهر كثيرا يتعب في النهار juist heel goed من يسهر كثيرا يتع- يتعب في النهار. Ahsan. Wie te lang opblijft, die zal moe worden overdag. Eh, even een- eentje kiezen van de overige. Ehm, الجملة الثامنة متى ينتهي شهر الصيام ما كفر متى ينتهي شهر الصيام أضف جواب الشرط أم سوسن تفضلي أحسنت متى ينتهي شهر الصيام نحزن أحسنت أص wanneer de maand van Ramadan van het vasten voorbij is, worden wij triest of droevig. Ahsend. مهما تخفي من طباعك الجملة العاشرة مهما تخفي من طباعك مهما تخفي من طباعك hoe lang je karakter verbergt niet echt hoe lang maar hoe lang ook je karakter verbergt Yallah weg het antwoord. Ik zeg geen, geen handen. Dus je verbergt je uh, karakter en dat zal niet eeuwig blijven dat het zo is, dat het verborgen blijft. Er komt een moment dat het toch zichtbaar wordt. مهما تخفي من طباعك ابن مسعود تفضل مهما تخفي من طباعك تعلن نعم أحسنت تتكلم مهما تخفي من طباعك تعلم ديزولو بكنت فورد أنك تعلم أو تعلم يوما أنكير زلت زلو بكنت فورد طيب التمرين الثالث أتمم الجمل الآتية بوضع جمل الشرط أو جملة الشرط المحذوفة في المكان الخالي واضبط أواخر الأفعال المضارعة في كل جملة. Wat moet je hier doen? Je moet precies het tegenovergestelde doen. Namelijk, je hebt jawab al-shart en je moet fi'al al-shart nu invullen. Men, fi'al al-shart, ya'ish azizan. Allah, wie maakt het af? Wie, punt, punt, punt, zal eervol leven. Nou, men. Uh, even kijken. Um, moest ik zo, tot dan. يؤمن هاخد من يؤمن يعيش عزيزا في خلوفت تزال إرفو ليفا آه، حيثما تندم على فعل يندم على فعله أو تندم على فعله Het is een moeilijke zin, laat ik het anders stellen hier. In plaats van tendem zet ik hier yendem. Yendem ala fi'lihi. Dus hij. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa حيثما يندم على فعله wat kun je hier als fi'l shart invullen dus waar dan ook dat betekent haythuma, waar dan ook punt punt punt hij zal spijt krijgen van zijn daden. أم سوسن تفضلي يمشي حيثما يمشي يندم على فعله waar hij ook gaat hij wil uh, spijt krijgen van zijn baat. Ahsan. Dus hij heeft iets slechts gedaan en waar hij dan ook gaat, hij zal spijt krijgen van zijn daad. Ahsan, heel goed. Uh, dan ga ik nu naar, Even kijken, naar de zevende, al-jumla sabi'a. Meta. Nee, wacht even, ik zal een andere doen, is beter. تنتفع به في زمن الشدة تنتفع به في زمن الشدة الجملة التاسعة ما فعل الشرط تنتفع به في زمن الشدة zul je er baat bij hebben in moeilijke tijden. Wat is ashart hier? Wat is Jan ashart? تنتفع به في زمن الشدة Dus ma, zoals we gezien hebben, dat duidt op iets wat geen verstand heeft. In tegenstelling tot men. Men gebruiken we bij mens. En ma bij iets wat geen verstand heeft. Faddal Ibn Mas'ud. ما تصبر تنتفع به في زمن الشدة نعم dat ما تصبر تنتفع به في زمن الشدة ما تصبر عليه ما تصبر عليه تنتفع به في زمن الشدة dat zou kunnen hoewel ze eigenlijk hier iets anders bedoelen uh, dus waar je ook waar je uh, geduld voor hebt daar zul je baat van hebben in de moeilijke tijden ahsan طيب dan ga ik nu naar التمرين الرابع en daar moet je zinnen maken القسم الأول كون ثلاث جمل شرطية يكون فعلا أو يكون فعل الشرط والجواب في كل منها مضارعين صحيحي الآخر Dus je مت twee أفعال الشرط فعل الشرط en جواب الشرط en deze أفعال moeten صحيح الآخر zijn En dan mag je elk woord gebruiken wat jij wil. Men, ma, izma, mahma, meta, ayana, enzovoort. We gaan niet slapen, hè? جملة مفيدة فعل الشرط جواب الشرط بايدة فعل صحيح الآخر en je mag men gebruiken, ma gebruiken enzovoort. Ibn Mas'ud, تفضل. من يصبر ينجح Nou, heel simpel. Men yasbir yanjah. Wie geduld heeft, zal succes hebben. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa نعم يصبر معدل صحيح الآخر ينجح صحيح الآخر allebei مجزوم met سكون dan nu maakt niet uit wat je geeft geef een zin met shart met fi'al shart en jawab shart of het mu'tal akhir of Niets, maakt En dan mag je elke woord gebruiken wat je wil. ما من مهما إذ ما متى أيان أين أن حيثما كيفما أي ضبطك طيب Dat heb ik eigenlijk vorige keer al gemeld, maar dat was snel. Uh, eh, ma of men betekent wie, hè? wie. En ma betekent wat. Want wat gebruik je voor eh, eh, wat geen verstand heeft in men voor wat verstand heeft. ma, dat is hetzelfde als in. Hè? Dus als. Mehma betekent, als je zegt eh, dat is ook voor iets wat geen verstand heeft. Dus je kan zeggen, تنفق tunfiq fil khairi الله. Dus wat je ook geeft, of wat je ook geeft in, in, in het goede, zal Allah Ta'ala het teruggeven. En eh, met, dat heeft te maken met de tijd met zaman. Dus meta yusafir achi usafir ma'ahu. Wanneer mijn broer eh, reist, zal ik ook met hem reizen. Hier zie je dat er ook voorwaarden zijn. Ayana, dat heeft ook te maken met de tijd. Ayana tunadi ujibka. Wanneer je ook mij roept, zal ik je, je, je gehoor geven. Aina, وهي للمكان. Aina heeft te maken met de plaats. Aina tadhab, ashabka. Waar je ook gaat, zal ik, je, zal ik mee, meegaan. En dat is ook voor de plaats, al-makan. أن ينزل al-ilmi, yukram. Waar? de bezitter van de kennis ook gaat, die zal uh, goed ontvangen worden. Haythuma, dat is ook voor de plaats. Haythuma yanzil matarun yanmuzdara. Waar de regen valt, daar zal, het bloeien. Kayfama, wa hiya lil haal. Kayfama heeft te maken met de situatie, met toestand. Dus je zegt, kayfama tu'amil صديقك yu'amilk. Hoe je ook je vriend gebruik, uh, eh, behandelt, zal hij jou ook behandelen. Hm? Keef. Hoe. Ayu. En ayu, dat is voor alles. Je kan het gebruiken voor tijd, voor plaats, voor al-aqil, voor غير Voor iemand wat verstand heeft, voor iets wat geen verstand heeft. Zoals أي بستان تدخل تبتهج. En dat betekent welk tuin je ook binnengaat, zul je daarvan vrolijk worden. Ik hoop dat het, ja, dit is een opzomming van de betekenissen van al die woorden. Is het duidelijk? Of is er iets wat nog... Of ik kom laten halen. Dan heb je nog één zin en dan gaan we verder. Eén zin met een van deze woorden. Met fi'al shart en jawab al shart. mix طيب أم سوسن تفضلي إذ ما أسمع أكتب نعم أحسنت إذ ما أسمع أكتب dus als ik iets hoor zal ik het opschrijven hier heb je voorwaarden en antwoord op die voorwaarden Nou, Tajib. dan ja dat was eigenlijk ook gelijk het temrin al want ik zei gebruik maar één van die woorden en jullie gaven dus dat antwoord en hiermee zijn we aan het einde gekomen van het eh, huiswerk, de opgave. Als er vragen zijn, welkom. En anders dan ga ik verder met hoofdstuk 29. Zijn er vragen? Blijkbaar dus niet. Dan ga ik, gaan we het hierbij laten voor wat betreft het huiswerk van hoofdstuk 28 en nu ga ik naar hoofdstuk 29 الأفعال الخمسة وإعرابها